z'n allen een mooi feestje in de kroeg. En blijven lekker hakken, maar de kroeg is goed genoeg. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. We gaan tot in de kleine uurtjes het liefst tot s'avonds laat. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, we gaan tegen tegenaan. Het feest kan beginnen, want wij zijn binnen, laat nou de klok maar slaan. We bouwen met z'n allen een mooi feestje